Als DSB kansen voor overname ziet, krijgt het nog langer de tijd. Zo niet, dan spreekt de rechter het faillissement uit. Nu de rechtbank het besluit over DSB heeft uitgesteld... roept minister Bos de grote banken op snel met DSB om de tafel te gaan zitten. Zijn ministerie wil daarbij ook helpen. De, minister zei in de Tweede Kamer dat de banken bij het overleg van afgelopen weekend... een garantie van 5 miljard euro van het ministerie hebben geëist... voor de risico's die ze zouden lopen bij een overname van DSB... Bos vond zo'n bedrag niet verantwoord en disproportioneel. Hij benadrukte dat DSB door het eigen beleid in de problemen is gekomen. Bos zou het fantastisch vinden als een andere oplossing mogelijk is dan in faillissement. De minister zei dat de DSB-bank zondagavond nog maar 26 miljoen euro in kas had... terwijl daar 2,2 miljard aan direct opvraagbare tegoeden tegenover stond. Volgens Bos was het onder curatele stellen van de bank toen onontkoombaar. Burgemeester Vreeman van Tilburg is verbaasd dat een meerderheid van de gemeenteraad wil dat hij opstapt. Aanleiding zijn de kostenoverschrijdingen bij de bouw van het Midi-theater, in de volksmond bekend als het Atje-theater. Uit het rapport dat er over dinsdag verscheen blijkt dat Vreeman informatie heeft achtergehouden voor de gemeenteraad en zijn eigen collegeleden. Een meerderheid in de raad wil daarom dat hij vertrekt, maar Vreeman wil zich in het debat van woensdag verdedigen. Hij denkt dat zijn verweer van invloed zal zijn op het oordeel van de raad. Het weer, veel zon en 9 tot 12 graden. Morgen eerst regen, later opklaringen en een harde tot stormachtige wind. Het wordt 12 graden. In het weekend droog en meer zon.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 I'm the world's greatest. I'm that little bit. I'm that little bit oh, of hope. Yeah. When my back's against the wall, I can. I can feel it. Feel it. I'm the world's greatest. Oh, I'm the to I made it.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 Un'altra che sorprenda me. passing chance. Hey, un'altra te con gli stessi tuoi discorsi, quelle tue espressioni che in un cogliere non so. Quegli sguardi sempre attenti ai miei spostamenti, quando dal tuo spazio me ne uscivo un po'. capacità di tenere i ritmi indiavolati degli umori miei. un'altra altro te non credo